Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucien Greefkes. Ja, goedemiddag. Dit is Lucien Greefkes en zojuist luister je naar Armin Tamga in Donderslag. En wat we nu gaan draaien, dat kan toch niet miswezen. Ja, want voeg mij toe op Facebook, op eh, MySpace was het in die tijd ook nog, op eh, Twitter en op al die andere netwerken. Dit is Add Me door Chumbawamba. Wamba. I'm a loner, alone with neuroses and hate. Anger is a permanent character trait. My letter bombs are primed and they're ready to send. Would you like to add me as a friend? I'm a wound up whiner with a fetish for guns. I'm almost 50 and I live with my mum. I hope my nude picture doesn't offend. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she never add me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? I'm a recovering alcoholic. I rarely leave my room. Peeping through the curtains in my dog costume. The voices in my head, oh, they'll get me in the end. Would you like to add me as a friend? I'd really like to mail you the picture that I drew. It's Kylie's body, but the head is you. I've asked you 50 times before, I'm asking you again. Would you like to add me as a friend? At me, at me. Me mother says she wish she never at me. At me, at me. Would you like to at me as a friend? Would you like to at me as a friend? she wished she never had me, had me, had me. Would you like to add me as a friend? Would you like to have me as a friend? Here's a picture of me in my Nazi uniform doing a trick with an egg that I like to perform at a monster truck rally that my mom and me attend. Would you like to add me as a friend? I've added Brittany and Paris and you and Tom. I'm going to find your address so I can visit you at home. I don't like people, but I like to pretend. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. My mother says she wishes she never. Wamba met And Me, uitgekomen op een eh, plaat eh, What You See Is... Nee, niet, dat heb ik helemaal mis. Maar in ieder geval hun laatste plaat, A, B, C, D, E, F, G, genoemd natuurlijk naar alle eh, noten op de notenbalk. En ondertussen is al als sidekick aangeschoven Siree VE. Welkom, Ben. Hallo. Hallo, hallo. Nou ja, ik dacht, we hadden het net even over jouw muzikale bezigheden als trompetiste. En toen noemde je ook dat je bezig was met volkliedjes die uh, tevens ook protestsongs zijn met trompet. Ja, klopt. Dus ja, Nou ja, dan kom je eigenlijk automatisch al op dit soort muziek uit, mhm. bijna. Eh, alleen was hier dan weer net niet eh, de trompet heel actief aanwezig. Maar goed, welkom in de... Subtiel, maar... subtiel. Hoe heet het eigenlijk? Een demper of zo? dat een... Harmon mute. Hoe? Bedoel jij? Bedoel je de Harmon mute? Ja. ja. Harmon mute? Eh, ja, dan krijg je, ja. ja, je hebt verschillende soorten dempers. Je hebt een hele wereld aan dempers, maar eh, oh. volgens mij was het een Harman Mute. Oké, eh, heb je die ook in je arsenaal zitten? Tuurlijk, ja. Uiteraard. <laughs> ja, is het een van de gangbaardere dempers? Ja, ik ga me nu op glad ijs begeven, want ik weet er helemaal niks van. ja, ehm, nou, je hebt heel veel verschillende soorten dempers ehm, voor verschillende soorten klanken. Ja. En voor verschillende soorten sferen. En ehm, vaak in jazz wordt natuurlijk de Harman gebruikt, maar je hebt ook andere soorten, ja net wat je wilt voor klank, voor kleur. Nou, misschien komen er nog meer dempers voorbij als je zo kan benoemen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Uh, eerste half uurtje gewoon nog de normale afternoonsmuziek en eh, met de donderdisc en eh, dergelijke. Maar ik denk, nou, je bent nou toch al in de studio. Je was er zelfs om kwart over drie. <laughs> ja. Fantastisch. Nou, dan denk ik, nou, dan kan je dit goed gelijk. Ja, heel goed. Fantastisch. Nou, kijk. we beginnen met, ja, ik ben hem ook maar bij toeval tegengekomen. Cormac Caveney. Mhm. Uit Londen En eh, hij heeft eh, een, een, een, soort mengelmoesje gemaakt van nummertjes van Moloko. Ken jij, ken jij Moloko ja, toevallig? Ja, zeker, zeker. Dat luisterde ik vroeger altijd en dan ging ik heel hard op dansen. oh, <laughs> nou, want Sing It Back is natuurlijk een bekend nummer van, eh, gek. van Moloko. Ja. En ehm, hij heeft een... Dat, voor de rest staan allemaal jazznummers op, maar dit ook wel een beetje. Maar ik dacht, nou ja, dit nummer, ik weet in ieder geval zeker hoe dat klinkt. En dat was erg leuk. Dus nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. ja, laat maar horen. You're my last breath. You're a breath of fresh air to me. Oh, yeah. I am empty, so tell me you care for me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back. Can I control this empty delusion lost in the fire below? When you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Gotta get me some, gotta get me instant gratification. Give me new kicks, won't you show me new tricks without the ramifications? Give it a try, don't be shy. Well, you know you might like it. Never been too keen a timekeeper, but I'm a pure new pleasure seeker. Come een, eh, een trombone. Een, schui een schuiftrompet. Oh, is een schuiftrompet. Kijk, nou dat is mooi. Toch nog weer een trompet. Stil van Roos Jonker. Populair in eh, Japan onder meer. Jazz is heel populair in Japan, wist je dat? Wie? Jazz, is heel populair in Japan. Oh, nou straks ook eh, jazz uit Polen. Daar is jazz ook heel populair. my mind. What a life this is like paradise, I know. You are the light, oh, we're like the perfect melody. Roos Jonker hier op Radio 501 van de plaat. Hmm, was dat stil daar? Met de schuiftrompet. Mm En eh, we hadden het er net over. Ja, dit is, het volgende nummer. Oh, ook leuk. Ook leuk, ja. Oh, eh, ook een gek nummer trouwens. Luister er nog even naar terwijl ik hem even uitzet. <laughs> mooi hoor. Ja, nee. Ik, dat uh, vorige nummer dan. Het vorige nummer, ja. Dat, de Man in the Middle is ook een mooi nummer. die heb ik hier ook al vaker gedraaid. Eh, maar ik zeg net eh, tegen jou, ja, is heel populair in, eh, in Japan. En toen begon jij ook over Erik Vloeimans, die daar ook heel groot is. Heb jij daar een of andere verklaring voor? Of, ehm, ik, ik weet het niet precies waarom, maar sowieso snap ik het heel goed dat mensen fan zijn van Erik Vloeimans, ook in Nederland. Ja. ja, hij maakt natuurlijk hele bijzondere muziek, heel eigen. Hij maakt echt, hij componeert helemaal zelf en ehm, ja, hij is ook echt een performer. Als je hem op toneel ziet staan, dan... Uh, ja, het is echt een... Eh, een ehm, ja, hele bijzondere man. Dus ik weet het niet. Misschien is het daarom eh, dat zijn stijl en zijn jazz gewoon die Japanners aanspreekt. Ja, grappig, ja. Want ja. er zijn sowieso... hoor je heel vaak dat bands in ieder geval doorbreken in in Japan. Ook veel Nederlandse bands. Bijvoorbeeld Z. Nou, dat is een, eh, een, eh, een, een duo met drums en, en, en, en, en gewoon een Hammond-orgel... die daar gewoon echt hele psychedelische muziek maakt. Vinden ja. ze helemaal te gek. Ja. Ik, ja, eh, bizar. Je hoort Taiwan, hoor je ook nog wel eens voorbij komen. Maar daar houdt het dan toch wel een beetje bij op, voor mijn gevoel. Ik weet het eigenlijk niet, ja. Ja. Ja, goed. Nou, misschien dat Japan sowieso erg aanspreekt, ook bij muzikanten. Ik weet het niet. Ja. maar Erik Vloeimans speelt daar echt voor echt zalen met duizenden mensen, weet je wel? ja. Booming. Ja. <laughs> ja, ja, heel bijzonder. Ja, een ander land waar eh, de jazz ook eh, heel groot is, of in mm. ieder geval eh, waar het ook veel beoefend is en op, op conservatoria ook veel wordt onderricht, mhm. is het land Polen. Dat wist ik niet. Dat wist je niet. Ik heb hier Wojtek Mazalowski. Mazalowski? Het, het quintet. En Wojtek doet zelf ja, wat doet hij eigenlijk? <laughs> nou, hij, speelt zelf bas. Oh ja. En, ehm, en er zit ook een trompet in. Alleen ik vraag me af of... ja, er eh, moet wel een trompet in zitten hoor, Er moet eigenlijk wel een trompet in ah, zitten. anders ga ik, ga ik weg hier. Dan ga, ik, je eh, weg. dan moet ik even de andere kant pakken. Ja. Nee, een grapje. <laughs> <laughs> Nou, we gaan natuurlijk wel even voor de trompet. Het, eh, het nummer, dat, is gewoon een Engel, het is gewoon een, de titeltrack ook gelijk van de plaat. Oké. En de titeltrack, dat, die heet Smells Like Tape Spirit. Ah. Dat heeft helemaal niks met Nirvana te maken, dat kan ik je nu al melden. Maar, eh, Tape Spirit. Ja, dat is ook wel leuk, want hele, dat kun je ook op de webcam zien nu. Hm. Eh, de plaat eh, is ook één grote plakband. plakband. Ja, oh, dit, de, hoes, de hoes van de LP zelf is ook helemaal mm. voor Maar goed, dit is Smells Like Tape Spirit. Tape Spirit. Ik ben benieuwd, want dit nummer had ik daar nog niet, had ik nog niet beluisterd van tevoren nog even wachten. Ga je, hij, blijft een beetje... Oh! Hij bleef in de lucht hangen. Dat zie ik dan weer niet eh, met mijn uh, dieptevisie. Beetje free jazz, hou eens wel van. In, eh, jazz. Ja. Nummers Smells Like Tape Spiritus. Ja, de Wojtek uh, eh, Mazalowski Quintet. Eh, eh, wat vind jij van die free jazz? Want daar mag je dit wel onderscharen volgens mij, of niet? Ja, hier zit nog wel enige structuur in. Ja, het is niet helemaal... Het is niet helemaal free jazz. Ik heb een keertje een, een album geluisterd op mijn koptelefoon toen ik aan het werk was. Dat was het album van Ornette Komen uh, The Shape of Jazz to Come. Ja. En dat is nog vrijer dan dit. Dan hebben ze ook geen, eh, niet echt een, een vast ritme of een vast schema. Of eh, je kan ook heel moeilijk akkoorden herkennen. En het is gewoon een en al getetter door elkaar. Ja. En toen heb ik dat hele album geluisterd op mijn koptelefoon. Nou, dat duurt zeker een uur. En toen werd ik helemaal gek. Ja, horen, ja, <laughs> echt? Ja, echt. ik, ik kon echt niet meer werken. Ik heb het uitgezet toen hij af was, heb ik hem afgezet. En toen heb ik echt een paar uur lang gewoon gestilte gehad. <laughs> ik kon het echt niet meer aan. Dat is bizar, hè? Wat je dan... Ja. Eh, nee, met muziek. Ja, het is muziek. Maar met klanken dan ehm, kan terroriseren eigenlijk. Eh. Ja, nou, het, ergens vind ik het ook wel eens een charme hebben. Maar het is voor mij toch ik voelde dan toch niet iets bij. Snap ja, kijk, dit heeft wel een duidelijk thema Ja, ik hou van mooie thema's en mooie melodieën. Eh, die intervalletjes doet me ook wel denken aan eh, Frank Zappa of zo. Dat ja. soort... Eh, ja, ja, ja, ja. Stond trouwens op deze plaats. Ik had hem wel meegenomen. We gaan hem niet horen. Roos Ensemble, No Arc Dead Hill. We gaan gelijk door met de donderdisc. En daarna de gast van vorige week en die van volgende week in de platenkast. En nou, Daarna dus jouw platenkast, want daar moeten we hoog mee beginnen. Maar hier dat eerste nummer. Ah, ik kan hem wel even het begin laten horen. Dan Hoor je precies wat ik bedoel? Oké. Het is... Uh, ehm, ik wel een mooi trompetje op de achtergrond. Ja, wat gek eigenlijk dat hij dat dan weer niet vermeld werd op de hoes. Ja, dat ja dit is best wel free jazz inderdaad. Ja. Ja, nou, er staan wel iets gestructureerdere nummers op de plaat hoor. Ja, maar, ik, ik, hou er wel van. Het is niet dat ik het eh, afkeur. Nee, nee, nee. Maar... Afijn, eh, even eh, Let's Move to Pangea, wat echt... Um... Nee, je hoort het gewoon vanzelf al. Maar dan komt het, ja, dan komt het eh, hele ensemble hoor. het is alleen niet eh, zo'n uitgebreid uh, drumstel uh, als wat bij Frank Zappa altijd het geval is. Nou ja, goed, ik, ik trek dit wel. Wat vind jij nou van eh, Roos Ensemble eigenlijk? Ehm, komt uit Utrecht, eh, jouw eh, hometown. Mijn hometown, ja. Ehm, ik ken het eerlijk gezegd niet zo goed om er mening over te hebben. Maar ik, ik hou er wel van, van die experimentele dingen. Alleen je moet er erg voor in de stemming zijn. Ja, ja, je moet wel klaar zijn om zo'n concert te bezoeken. Heb ik een keer gedaan in het Theater ja, Kikker. Ja, toen, ik heb het een keer bezocht en toen vond ik het wel een beetje too much. Gewoon allemaal, het is allemaal zo ingewikkeld. En eh, je gaat er ook heel erg, eh, ehm, heel erg naar luisteren eh, als muzikant. En heel oh, erg, weet je, naar de techniek en naar de, naar de akkoorden of de ritmes. En, en dat vind ik ook heel te gek hoor. Want ik doe dat ook wel eens met een band die heet Jaga Jazzist. Ken je dat? Ja, dat zegt me wel Ja, dat zit ook best wel ingewikkeld in elkaar. Daar kunnen we misschien straks wat van opzoeken. daar was ik dat heel erg fan van. Maar daar zitten ook hele mooie melodieën in. Dus ja, precies. maar lange lijnen met hele gekke ritmische fragmenten. Ja, en als je dan uh, Roos Ensemble hebt, dat is echt muzikantenmuziek. Ja, maar je gaat er gewoon echt heel met je hoofd naar luisteren en je voelt het niet meer zo erg. Je, gaat het analyseren zoals een voetbalspeler misschien zijn eigen wedstrijd. Ja, eh. misschien wel. Maar goed, ik vind het wel moeilijk om daar iets over te zeggen, want ik ken het album ook helemaal niet. Ik, en ik, ik vind het ook al weer te gek. Maar ja het is dus niet altijd muziek wat je altijd even lekker opzet. Nee, goed. Maar we beginnen nu, of we gaan verder met uh, de Joshua James. Die verzorgt eh, vandaag de donderdisc eh, in de, tijdens deze dagen van de donderdag van 29 november. Het nummer dat we gaan luisteren is Queen of the City. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. this. our pretty queen of the city. Joshua James hier op Radio 501. En wij gaan verder met Martine Bond. Die speelde een tijdje geleden alweer hier op het Vader Jacob Stage. We hebben het over 30 september. En ze speelde wat nieuw materiaal. Inmiddels is ze klaar met opnemen. Vorige week was ze te gast in de platenkast eh, met haar eigen muziek. Eh, nog even over die uitzending. We hebben het wel opgenomen. Maar ik weet niet of het helemaal goed is gegaan. Vandaar dat het nog niet op de site staat. Dat vind ik zelf heel erg jammer. Want het was een hele leuke uitzending. Um, we kijken er nog even naar en we hopen dat we dat deze week eh, op de site kunnen zetten. Dus hou de site eh, plaatkast.muziektaal.nl in de gaten. En wie weet eh, komt die uitzending er dan toch op te staan. Hier in ieder geval toch muziek van haar. Weliswaar alleen, maar wel muziek die er op de plaat komt te staan. Volgend jaar komt die uit. Martine Bond met On The Run. Hier op 501. Ja. Nog even wachten. Moet gebufferd worden. Internet en dergelijke. Hallo. Ja, uh, wacht nog even op Martine Bond. Hier in de plaatkast. Martine Bond, hallo? Bent u daar? Ja, bent u daar? Ja, even... Ja. Ja, dus... ja. Nog nooit zijn we zo blij geweest met Martine Bond.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 in de mond met On oh, Ja, dat was op, eh, tijdens de voorlaag op het uh, eh, Van stage hier. Eh, rock on, uh, zou Ben willen zeggen. Dat, er zitten wel wat hardrock akkoordjes in. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Zo is dat. Het wordt inderdaad ook echt rocknummer op die plaat. Die plaat die trouwens niet alleen maar uit rock gaat bestaan. Volgende week, vorige week was zij dus de gast. En volgende week is dat Kimberly van der Velde van de band Daily Bread. Onlangs kwam een plaat eh, Ethereum uit. En dat betekent eigenlijk gewoon opnieuw, maar dan in het, eh, in het Latijn. Daily Bread met Ethereum hier op Radio 501. Volgende week dus is hij gewoon aan het woord hier in de studio. Heel klein, maar eh, daarom niet zonder pit. Kimberly van der Velde, Daily Bread, Ethereum. Ja, bekend van de wereld draait door natuurlijk. En van... Uh, single The River met al die uh, hoogspringende manieren van hoge duikplanken in diepe dieptes. In zo'n zwembad, weet je wel. voor eh, willen vestigen. Ja. Jerome van Daily Bread. En eh, hoog tijd voor een platenkast. En van wie is die platenkast dan wel? Van Sirea J. En daar hebben we natuurlijk ook een hele mooie jingle voor. En daar gaan we die draaien. De Haha. platenkast van van eh, J. Woe! Ja, en daar is ze dan. <laughs> Welkom in de studio. Hallo. Hallo. Nou, eh, nou ja, je was eigenlijk al in de studio. Mensen hebben je ook al uitgebreid kunnen horen. Ja, ze hebben al zeker van mijn stem kunnen genieten. Ja, en eh, net kon je genieten van, eh, van, eh, van Daily Bread. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel mooi. Het deed me een beetje denken aan Björk. De, de stem bedoel je? Ja. Of melodielijntjes? Of, ook wel, ook wel. Eigenlijk allebei. Ah, ja. ja, er zit, zit wel iets... ja, ik weet het niet. Er zit wel iets... dissonant in. leuk. Vind jij Björk dissonant? Nou, nou, wel heel jazz. Ze heeft wel echt jazz dingen gedaan ja, ook wel eh, heel veel andere dingen. Maar... Ze heeft vooral hele melancholische dingen gedaan. Ja, ja. Ja, nee hoor. Nou, ik weet niet eens alles. Ik weet niet eens alles. Maar ik, ik was een tijdje heel erg fan van hoor. Ja? Welke periode spreken we dan over? Oh, moeilijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nou misschien komt het nog eh, naar voren. Ja, want eh, jij hebt de theaterschool gedaan in Utrecht, toch? Ja. Heb ik het goed? Ja. Theater maken. Theater maken ben je, actrice. Ja trompetisten, mogen we dat zeggen? Ja, inmiddels mag we dat zeggen. Je speelt bij een big band. Ja, ja, ja, Dus dan, nou, hoor je ja, ik ben niet van beroep trompetiste, hè? Ik heb geen conservatorium gedaan, maar Nee, maar heet het dan eh, trompetateur of zo? Eh, ja, trompetter? ja, kijk, eh, wat, wat ik doe voor, voor a living is... Ik, ik, maak theater, ik ben regisseuse en theatermaakster en actrice. En daarnaast speel ik heel veel muziek. En eh, ik zing en ik speel trompet, inderdaad in big bands en andere, eh, andere dingen. En eh, ik probeer zeg maar mijn muzikaliteit in te zetten in het theater. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat ik dan muziektheatermaker ben, hè? zo noemen ze dat dan. Ja, dat is een makkelijke lading die de. Ja, en ik noem mezelf ook wel muzikant, hè? Maar ik. Ehm, ja, het is een soort mengelmoes, soort van. Snap je? Ah, oké. Ja, maar. maar Ik ben ook trompetiste, dat klopt. Ja, maar goed, ingewikkeld. Maar goed, even, nee, maar dat is om wel even duidelijk te maken dat jij in het theater ook wel gebruik maakt van, van de trompet. Ja. ja. Als we het hebben over uh, zwart op wit, voorstelling met allemaal Amerikaanse volkliedjes. Ja, klopt. Ja, daar heb ik in gezongen. Oude koeien oude koeien. Ja. Heb, heb ik in gezongen en trompet in gespeeld. En eh, ja, ja, was een heel leuke voorstelling. Wat, voor rol speelde je daarin eigenlijk? Want, ja, ik speelde hebben... Sue Mary May Pickett. Ik speelde een, eh, een een hele lieve, onschuldige country dame. Kijk. <laughs> ja, je hebt het gemist, Lucien. Ja, ik heb, ik heb het inderdaad. want, eh, want, eh, want, we hebben. Uh, Arwin zei het al, er staat een, staat een, een trailer van op onze site. Hebben we er even opgeknald. Ja, en we hebben alle muziek ook opgenomen in een studio. Dus je oh, kan alle muziek, ja, alles staat online. Je kan alle country folk nummers van de voorstelling Zwart op Wit, die we allemaal zelf hebben gemaakt. Oké. Dus oh, het zijn, waren geen, eh, eh, waren geen eh, bekende nummers, nee. bestaande nummers? Nee, nee, nee. We hebben uh, tradi traditionele folkliedjes gepakt uit zo'n American Songbook, weet je wel. En, en die teksten hebben we gepakt en hebben we gewoon met onze eigen instrumenten en onze eigen fantasie hebben gewoon hele nieuwe muziek gemaakt. Oké. En, en dat werd eigenlijk heel snel al door de bezetting natuurlijk, maar ook door het thema cowboy en volk werd het al snel country en, eh, en blue, bluegrass. Want we hadden ook een banjo en een gitaar, akoestisch. En we deden heel veel meerstemmige zang, driestemmige dingen en zo. Dus, eh, en, en, dat hebben we allemaal opgenomen in de oh. studio. En dat kan je luisteren. En kunnen de eh, mensen dat ook nog verkrijgen ergens? Of, ja, ik heb ook nog een paar cd's thuis liggen. Dus als je oh, wil, dan, dan kan je ze kopen. Of je, kan ze, je mag ze gratis hebben. Pardon? Nou, kijk, wij, wij hebben de cd's bij de voorstelling meegegeven. En de mensen konden zelf bepalen wat ze ervoor wilden ja, precies. Dus ja. het was een soort van extraatje, omdat we de voorstelling al best wel een paar keer hadden gespeeld in het mm M-Lab en op het Fringe Festival. Ook Fringe ook? Ja, ja. Dus we dachten van, nou, we willen het publiek zeg maar een extraatje geven en eh, dan mogen ze zelf bepalen wat ze willen geven. En, Precies. en dat is juist ook wel leuk, want dan, dan geven mensen wat ze het waard vonden en dan geven mensen het ook omdat ze het je gunnen. Dat is veel leuker dan, vonden wij veel leuker dan dat je zegt van, oh, 5 euro. Het kost een tientje of 5 vijf euro. ja. ja. ja. Dus eh, ze kunnen het online beluisteren. En nou. Uh, ja, eh, www.muziektheatergroepoudekoeien.nl. Daar staat het gewoon. Het staat ook nog wel op mijn website of LinkedIn. maar goed, we zijn er voor jouw muziek. Ja, leuk. Ehm, je hebt een aardig lijstje aangeleverd, hartstikke leuk. Ja. En je wilde beginnen met New Cool Collective. Klopt. Ja. Jazz uit Rotterdam. Ja, Waar, waarom? Ja, toch? Ja, in ieder geval uh, een aantal van die gasten komt uit Rotterdam, laat ik zo zeggen. Ja, ja dit is gewoon echt een lekker eh, nummer om mee te beginnen. Lekker knallen. En ehm, ja, dit, dit, nummer spelen wij ook zelf met de big band, waar ik nu sinds kort in speel. De Soul Rebels in Amsterdam. Soul Rebels, oké. Ja. Oh, die zitten in Amsterdam ook? Ja. Want je gaat binnenkort in Amsterdam wonen. Ja, klopt. Ja. Dus dat is lekker dichtbij. Ja, is hartstikke leuk. Jee. Ja. ja, ik ben heel blij. Ja. En eh, nou ja, dus dit nummer spelen we met de big band. ook aankomende concert. En um, ja, het is gewoon een ontzettend leuk nummer. Ik kende het nog niet. En ik was vroeger al heel erg fan van New Cool Collective. En ik ben daarop gaan dansen heel vaak. Toen ik 18 was, Kijk. ging ik naar de P60 met mijn vriendin. Ja. En dan gingen we samen de hele avond los. En dan waren we echt een eh, soort van groupies van de oh, New Collective. En toch <laughs> draai je niet een nummer uit die tijd, want dan zou je toch ook wel weer het sentiment kunnen verwachten. Ja, klopt, klopt. Maar ik vond het ook leuk om nieuwe nummers eh, op te zoeken. En, en dit is een nieuw nummer van hun. Volgens mij is het uitgebracht in ja, begin dit jaar of 2011 nog, maar het is wel van het nieuwste album. Como Camina, hier op 5 Camina, zie. Camina, oh, er staat, er geen, en, je, er staat je, geen cd op dat eh, ding, of weet dat ding? Dat, nou, dat, ja, zo'n dingetje. Nee, dat, dat staat er niet op, maar het is dus de bedoeling dat je wel mee kan schreeuwen, hè? Oh, Lucien, ja, we straks. Oh, ja, we zitten... Dus we, zetten, het aan en ik hoop wel dat je mee gaat schreeuwen. Oké. Okay. Como Caminha hier op 501. Komt-ie. Ja, nou, doe maar gezellig mee thuis. Komt ie hoor. Kom op Oh, kom Camina. passos e escudos. Caminha hier op Radio 501 van de Nieuw Cool Collective. Yes. Nou, we hebben meegedaan hoor. Ik, eh, Ja, ik heb het gehoord. En ik hoorde de mensen thuis ook al bijna meezingen en op het werk. Dus eh, nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Uh, jij wilde even wat meer de volkant uit, begrijp ik? Ja. Ja. ook geen schande, zeg ik dan even heel gauw hier op de radio. Want ja, je bent van alle markten thuis, wil je maar even zeggen. Mm, Nee, dat ook weer niet. Eh, dit is, dit is een, inderdaad een volkgroep. Uh, en de ehm, Pentagol. Pentagon. Ja. Maar deze, dit nummer, Heer Markal, is ook een blues. Oh. Volgens mij. Dus... Ehm, ja, want ik ken de Pentagon vooral van eh, Light Flight en het la da da na na na na na na na. Ja, dat is ook een nummer inderdaad. Maar ja, goed, de blues dus. En waarom precies dit nummer? Eh, nou, het, het, heeft een hele mooie sfeer. En het, dat vond ik ook wel mooi na het drukke nummer van New Cool Collective, waar je lekker op kan dansen. Eh, ja, dit heeft een hele fijne sfeer. En ik, de zangeres is echt gek. Ehm, ja, hele mooie, hoge, zuivere stem. Ja. En, eh, ja, gewoon een mooie sfeer. Die goed kan dragen, lekker ver kan dragen. Ja. Ehm, ja, want stond er dan in de plaatkast van je ouders? Of hoe ben je, ben je er tegengekomen? Want we komen wel uit de jaren 60, 70. 70 ja, ja. Eh, hoe ben ik hier opgekomen? Eh, via eh, Bert Jens ben ik hier opgekomen. Ah, voilà. En ja. Had hij een keer met ze samengewerkt of zo? Met mij samengewerkt? Nee, <laughs> nee ja. met, met de Pentangle. Ja, hij speelt in de Pentangle. Oh hij, ja. oh, hij speelt er ook in? Ja, hij speelt erin. Oh joh, dat wist ik helemaal niet joh. Dat wist je helemaal niet joh. Ik moet even vaak dus, naar bezettingen kijken, dan leer ik nog eens wat. Ja, ja Britse volk. Ja. Leuk? Nou, hear my call. Hear my call. En begint al met een bas, dat is goed. Een bas. Een drum.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 En om al die ontwikkelingsprojecten te kunnen betalen, steekt Humana ook in Nederland de handen uit de mouwen. Want we zamelen in ruim 70 gemeenten gedragen kleding in. Wilt u meer weten? Kijk op humana.nl. Humana, ontwikkelingswerk is aanpakken. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 Ga nu naar astmafonds.nl. Dag op Radio 501. Op met Lucien Greekes. De platenkast van... van Valier. Eh, ja, we zitten weer midden in het eh, tweede uur. Ja. En eh, tot mijn grote schrik uh, moesten we plotseling uh, Pentangle afbreken. Ja. ja, ik kan je melden, het was echt geen, echt geen opzet hoor. niet. Oké. maar goed, we blijven toch een beetje in die sfeer hangen. Je hoorde trouwens voor het eind van het eerste uur eh, de plaat van deze week. We Cook With Fire, de Mars Bar. Vierde keer dat ze alweer een plaat weer hoofd hebben in drie jaar. Dus dat is best een hele prestatie. Kennelijk bij de redactie heel, heel veel vriendjes, eh, dat moet je me denken. Eh, maar jij wilde graag een nummer horen van Joni Mitchell. Mhm. En het leek me dan ook wel goed om daar gewoon mee te beginnen, keihard. Is goed. Knal me maar in. Het nummer dat wij gaan beluisteren mhm is hem wat eh, ja, recenter dan die bekende plaat van haar. Met eh, Blue, volgens mij, die ja. plaat. Ja, met River en... Eh, ja, deze is van Court and Spark. En waarom dat wat recentere werk? nou, hier is ze wat ouder en heeft ze wat, wat minder hoge stem. Wat lager en wat meer jazzy. dat vind ik heel mooi. Ja, toch weer een beetje de kant van de jazz. De jazz. uit. Nou ja, goed, Pentangle had ook wel iets jazz over zich. Ja, Dus wat dat betreft uh, blijven we toch een beetje weer in de jazz. Johnny Mitchell hier op 501. Help me. Help me. Help me, I think I'm fallen in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble. Cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. The thrill is gone. Ja, en dat ging naadloos over eh, in Chad Baker, The Thrill Is Gone. Mhm. Nou, we hadden het er net over, uh, eh, Chad Baker was nogal een womanizer, dus, dus die thrill eh, was nog steeds niet gone op het eind van zijn leven. Nee, nee, hij, hij liet de vrouwen wel voor hem neervallen op de grond. ja. Die, die wilde dat wel. Liet ze niet ongeroerd, net als met die muziek eigenlijk, want je zei zelf al van ja, de liefde spat er wel vanaf. Ja, ja, klopt. Ja, terecht, denk ik. Dus ik vind dat je, je, voelt gewoon die, die warmte. En dat komt misschien ook door de opname hoor. Maar... Ook al door de opname en door zijn stem. En door wat, wat voor gevoel hij erin legt. Of legde. En, eh, en ja, dat, voor mij is het echt eh, liefde. Ja, want hoe, eh, hoe ben jij ooit op het trompet, het getoeter? Getoeter? Ja, hoe ik daarop gekomen ben? Ja, nou, om, te gaan eh, toeteren. Ja, hoe ik ben gaan toeteren. Het is niet het eenvoudigste voor, hoe instrument. hoe heb ik de liefde voor de trompet ontdekt? Ehm, nou, eh, mijn tante die speelde in, eh, in een orkest. En mijn moeder speelde trouwens ook in dat orkest. Mijn moeder speelt saxofoon en mijn tante speelde toen nog trompet. En toen hing er een trompet aan de muur bij haar thuis. En dat was een hele oude. En die heb ik toen afgepakt en daar ben ik op gaan spelen. En toen heb ik eerst heel hard... ben ik er echt op gaan tetteren. En toen ging ik op les en toen kon ik er al geluid uit krijgen. Dat weet ik nog heel goed. Oh, dat is knap <laughs> trouwens. ja, dat was leuk. En eh, toen ging ik bij de plaatselijke fanfare. En toen heb ik eh, daar heel lang bij gezeten. En toen ging ik op een gegeven moment, toen ik 18 was, zo'n beetje 17, 18, ging ik in een big band spelen. En toen leerde ik ook weer heel veel andere muziek kennen. zo ben ik begonnen via mijn familie. Want wat voor, wat voor band was dat? Of wat voor orkest eh, was dat? Uh... Een fanfare. Ook een fanfare, waar je moeder en je tante in speelden? Ja, Oké. Okay. Ja, zo'n beetje het hele dorp, hè? Ja, want je komt oorspronkelijk uit Hoogwoud, hè? <laughs> Ja, klopt. Hoogwoud? Hoogwoud, ja. Highwood City. Highwood City, ja, ja, ja. ja. Gevleugelde uitspraak van veel hoogwoudenaren. Ja, die willen het een beetje, eh, die willen het iets mooier maken, hè? graag. Ik <laughs> bedoel, ja, dat snap ik ook wel ergens. Nou, je, je hebt ook een echte spar, met het toevallig. Dus dat... Eh, nee, maar en zo ben je dus in een big band al op je achttiende terechtgekomen. Ja. Is, ja. Was dat hier eh, in Horen? Uh? dan? Of, uh, ja, ja, dan, nou, ja ehm, eigenlijk kwam die big band uit Spanbroek, maar er zaten wel veel mensen in Horen bij. Oké. Zo ben ik ook een beetje in het muziekwereldje in Horen uh, eh, terechtgekomen. Ja. En, en toen ben ik gaan studeren in Utrecht op de toneelschool. En toen ben ik wel bezig gebleven met muziek. Ja. Maar aan het eind van mijn studie ging ik het weer een beetje missen, trompet spelen. En toen ben ik, ben ik het weer gaan oppakken. En toen ging ik weer in een big band in Utrecht spelen. En meer projecten doen. En, en verwerken in mijn eh, voorstellingen, eh, ja, muziek. En zo geschieden inderdaad, want je, had, eh, je afstudeerproject was Saanse Kermis. Ja, klopt. Een muziektheatervoorstelling, ja. Ja, daar zat jij dan niet in te trompeteren volgens mij. maar je had wel accordeon en je had een uh, klarinet volgens mij en de contrabas. En ook viool. Ook viool? Ja, ja het was echt een soort uh, klezmerbezetting. Maar dan andere muziek? Ja, andere muziek. Maar wel eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Chad Baker, het vorige nummer. En, eh, en andere nummers die we vanmiddag gaan horen. was het wel heel erg voelbaar. Dat je ook de liefde voelt. <laughs> Ja. en, en, en de ruzie voelt. Want het, ging ook om ruzie. Ja, precies. Dat zat er absoluut ook in. Ja, ik heb, ik heb hem toevallig gezien, de laatste voorstelling. ja, in Horen. In Horen ook, in de Zuiderzeestadje. Ja. En... Ehm, Ongren, onbegrensd liefde was het dus bij Chad Baker. En we gaan nu naar een nummer van Feist eh, oorspronkelijk. Ja. Limit to Your Love. Ja, dat heeft wel een linkje inderdaad. Eh, Alleen zit hier dus een eh, grens aan deze liefde. Ja, er treurig. ja. Heel treurig, ja. Ja, dit nummer is ook gewoon... Dat, dat, dat knalt er ook gewoon in bij mij. En, en ik vind het heel mooi dat het zo kaal is. Dat, dat vind ik vooral heel mooi. En, en pas wel op, want het, het later knallen er ook wel wat basjes in. Ja. Wat ja. James dus Blake dus moet je eh, niet kennende. Nee, precies. Eh, maar het heeft dus ook een zekere kaalheid. Het origineel ook, hè, van Feist. Ja. Ken je het origineel? Ja, ja ik, ik, ik, kan me niet zo goed meer herinneren wat voor soort eh, instrumenten ze gebruiken of zo, maar... Ja, het, is, het is iets meer echte instrumenten, zeg maar. Ja, ja Maar ook wel vrij bazaal, hoor.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 Ja. Eh, jij zegt, ik heb eh, speciaal dit nummer eh, uitgekozen vanwege de tekst. Ja. Is dat, dit is een opberend nummer voor je in mindere tijden? Of, Ja. Ja, sowieso is Anne-Brune heel erg opbeurend. Ja, als ik thuis ben en dan... en ik ben alleen, dan zet ik het heel hard op. Ja? <laughs> Echt keihard. Ja, maar het is ook zo mooi, ehm, mooi vormgegeven. Met strijkers en, en stemmen koorden. Mooie arrangementen. ja, heel mooi. En, en haar stem is ook heel, heel folky. En eh, dat vind ik te gek. En ja, I'll raise my head. Ja, ja, dat is natuurlijk een fantastische tekst. Tenminste, alleen dat, dat gedeelte al. Dan hebben we de rest van het nummer ook nog. Ja. ja, het is een gevoelsmatig ding, denk ik. Want, eh, ja. Eh, ja, tenminste, dat vind ik dan. Merk je dan ook dan... Eh, ben, je, iemand trouwens die naar melodie luistert of meer naar teksten? Eh, nou, veel, eigenlijk veel meer naar de melodie. En ik ben mezelf aan het trainen om meer naar de teksten te gaan luisteren. Ja, want vaak wordt er ook heel veel aandacht aan besteed natuurlijk. Ja, ja het is toch ook wel moeilijker als het Engels is, vind ik, soms. Ja. dus ik ben wel iemand die meer melodie onthoudt en minder, minder textueel, ja. op textueel vlak. Maar ja, er dus springen dan altijd wel vaak dingen uit, zoals deze. En, eh, Ja, dan merk jij gelijk, dan komt het er over en dan denk je, oh, even horen wat nou precies, ja, de, eh, ja, precies. klopt. Want je, merkt, wel dat het complementair is, zeg maar. Dat de ehm, melodie aansluit bij de tekst. Ja, die dat, ze is, dat is mooi natuurlijk als dat, eh, als dat gebeurt. Maar zoals we net ook al merkten, toen ik een nummer hoorde, weet je ik, ik, ik, ik onthoud sneller de melodie dan, dan de tekst. Dat, dat gaat gewoon zo. Dat zit dan gewoon in je systeem. ja. <laughs> Ja, Dat je, je, nou ja, goed, je, je bent sneller geneigd om een melodie te koppelen aan iets dat je eerder hebt gehoord, zeg maar. Ja, om nou ja, eh, ik ben misschien ook getraind op die manier, want ik ben natuurlijk begonnen met trompet spelen in een orkest. Ja. En dan zit je met heel veel man een stuk te spelen en dan, ja, ik ont, ontging altijd precies, kon altijd precies horen wanneer welke eh, groep inzet en wanneer welke melodie komt. En dan, dan word je ook wel getraind om echt zo te luisteren. Ja. Dus ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met waar je vandaan komt en hoe je hebt leren luisteren en met wat voor muziek je bent opgegroeid. Ja. Dus ja. Want je, thuis hoorde je dus ook al die uh, fanfare muziek uh, geoefend worden of gerepeteerd? Eh, nou, het is niet dat mijn ouders die muziek draaiden of zo. Oké. Mijn ouders draaiden meer Billy Joel en zo. Oh ja? Ook weer iets heel anders. Oh ja, ook leuk. En mijn vader draaide ook wel een beetje jazz en klassiek. Maar ja. Ja. Wat, welk nummer wil je nu laten horen uit je plaat en kast? Heb je trouwens dit allemaal op CD ook thuis staan? Of, eh? ehm, nee, niet alles. Ik, ik ben toch wel veel aan de mp3'tjes eh, gekomen, helaas. Maar ik, ik probeer wel cd's te blijven kopen, omdat ik het zo leuk vind om, eh, om een kast te hebben met cd's. Ja, en de boekjes, hè? Dan kun je de teksten dus ja, ja, lezen. Nee, ik heb, ik heb niet, niet alles. heel veel cd's meer. Ik heb veel mp3's. Wat het, ehm, het mp3'tje dat je nu wil laten horen? Het mp3'tje wat ik nu wil laten horen. Ehm, we kunnen wel naar uh, Eve van Breen gaan. Ja, moderne muziek. Moder ja, eh, van deze tijd. Want eh, ik heb toch ook wel veel oude shit. Maar, <laughs> nou shit. Nou ja, hè? Oude, oude muziek. Oude klassiekers. Ja, klassiekers. En dit is moderne klassieker. Ken je klassiekers. dit is, deze heb ik dit jaar ontdekt, deze jongeman. met krullen. Oh. Woont in Den Haag, werkt in Den Haag en is trompetist. En hij zingt ook heel mooi. Heeft het toevallig ehm, ook conservatorium gedaan in Den Haag? Ja, ja volgens mij nou. ook in Den Haag, ja. En, eh, ja nou, dan zal het wel jazz lezen, denk ik dan. Ja, dat is het ook. Ja, en eh, ja, hij zingt heel mooi en hij speelt heel mooi trompet. En hij, hij, is, hij is ook wel weer zo'n zo'n eh, karakter, weet je wel, als hij op, op, op het podium staat. En hij componeert ook zelf hele mooie liedjes. En ehm, ik heb hem gezien in een theatervoorstelling een keer. Oké. toen maakte zij live muziek met zijn ehm, eh, ensemble, de ja, Eve van, Brain Group noemt hij dat, ja. Eh, en bij een dansvoorstelling. Oh ja? In een loods. Ja, was te gek. Daar ben ik heen geweest in Den Haag. Is dat Connie Jansen danst? Of, eh? Nee, dit was iets anders. Ik ben even de naam kwijt, Want Connie Jansen doet ook heel veel met muzikanten, ja. weet ik toevallig. Anna Soldaat bijvoorbeeld. Dit, dit was het Zwanemeer Oké. Okay. Ehm, oh ja? Maar dit nummer niet, hè? Playing Games, wat we nu gaan horen. Nee, nee, dit is iets wel anders. Maar ik heb hem dus gezien in een, eh, in een theatervoorstelling. En, eh, en toen stond hij in zijn eentje in een megalood trompet te spelen. En dat was te gek. Ook, ook de stukken dat hij alleen was, weet je wel. Dus... En dit is een nummer, dat is van zijn cd. En die is volgens mij dit jaar of vorig jaar uitgekomen. En ehm, Playing Games. Nou, we playen hem even. We playen hem even. De Evan Grave Group met Playing Games. Hier op 501. They're all playing games throughout their lives. It's part of their nature, it's part of their lives. It's all in the game to lose, and then they laugh. They laugh. They're playing, it's fun. No sky is too high. They make up their games to forget that they die. It's all in the game to lose. they laugh. La la la la la la la la la la. emotions to win their game. If someone is crying, they all shout his name. It's all in the game to lose and then hey, ik kan zeggen, het gaat vandoor. Er zat een kleine fade-out in. Heerlijk! Halleluja! Alles zit erin. Ja. Beetje een bluesy riffje, beetje, een beetje gospel, ja. Nina Simone met Revolution. Lekker. Heerlijk. Lekker. Ik zeg net al, ja, normaal gesproken hoor je natuurlijk altijd de geëikte nummers van uh, Nina Simone. Ja. Ain't God No, wat natuurlijk ook wel een heel mooi nummer is hoor. Ja, ja, zijn veel bekende, ja. Dit nummer eh, kende ik nog niet. Oké. Dus waarvan akte. Dat natuurlijk, uh, het viel al te raden, dit heeft natuurlijk alles te maken met jouw volkprojectje wat je gaat doen. Volk en protest. Ja, ja ik ben een beetje gaan, gaan zoeken naar nummers die eh, daarbij passen en nummers die we kunnen zingen. Ehm, voor een nieuw project, inderdaad. En dat, dat, dat richt zich heel erg op volkmuziek eh, muziek. en vooral ook de protestsongs. Ja, want je wil samen met mensen, gewone mensen... Met, niet met dieren, maar met mensen. Ja. <laughs> ja. Nou, muziekdieren misschien. Nee. <laughs> nee, ik ga samen. <laughs> samen met mensen ga jij. Ja, eh, samen met een collega van mij en vriendin eh, ga ik een project doen bij het NUT. En eh, dat is het Nieuw Utrecht Toneel in Utrecht. Ja. En zij ehm, gaan een soort ehm, ja, festival, zou je kunnen zeggen, organiseren in, in januari. Mhm. om het jaar te openen, om het nieuwe culturele jaar te openen. En om ook zelf hun eigen projecten te introduceren in Utrecht. Oh, in Utrecht begint het culturele jaar eh, in januari. Nou ja, ze willen dat ook weer niet natuurlijk, maar ze willen het jaar eh, goed, goed beginnen en ze, ze willen hun plannen presenteren. En daar hebben ze een soort van festival eh, omheen georganiseerd en daar zochten ze artiesten voor en toen heb ik gereageerd. En ehm, ja, het thema daarvan is, is ehm, de crisis het zal eens een keer niet. En, eh, en, en de crisis en eh, hoe je daar als kunstenaar of als mens mee omgaat. En, eh, en, ehm, ja, ja muzikanten moeten natuurlijk protestliedjes schrijven. Ja, precies. En, en wat, wat leuk is, is dat ze in een winkelpand gaan zitten. en daar ehm, in dat winkelpand in Utrecht, bij Theater ah. Kikker. oh, niet, aan, niet aan de, oh, gewoon bij de Oude Gracht daar in de buurt. Ja, en ze willen dan geen spullen verkopen, maar ja, creativiteit en allemaal allerlei andere mooie dingen. Het is een leegstaand eh, winkelpand, begrijp ik. Nou, het, het, zit volgens mij aan Theater vast. En eh, daaromheen komen allemaal eh, mooie acts, waaronder oh. wij. En wij, ik heb samen met een vriendin, Rian Evers, die ook muzikant is en theatermaakster. Kijk. Hebben we een plan geschreven. Omdat we de straat op willen in Utrecht. En we willen gaan onderzoeken waar de Utrechters nog voor willen protesteren. Ja. En wat we dan gaan doen is ook een beetje research doen naar protestsongs. En, ehm, en toen kwam ik ook uit bij dit nummer van Nina Simone. En we gaan ook zelf eh, liedjes schrijven. Een, echt een Utrechts protestlied willen we gaan schrijven. En, het eh, wordt dus één protestlied voor Utrecht. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we maar moeten beginnen met één. Dus ergens in de week van januari van 7 tot 27 eh, zijn wij op de straten te zien en te horen. En kan je met ons praten en gaan we daar een soort muziektheatrale oh. presentatie van maken. Ja, waar herkennen de mensen jullie aan? Aan aan eh, mooie hoofden met een trompet en een gitaar. <laughs> ja. Nee, jij weet het Op straat. Kijk, we zijn een beetje rondom Theater Kikker eh, bezig. Ja, precies. Dus we gaan dat wel een beetje aankleden. We gaan het ook visueel wel interessant maken. We gaan niet uh, in zijn onze... in, theatermakers. ja, we, zijn wel theatermakers. We, we, kunnen wel wat... een concept uitwerken. Ja, ja, we gaan natuurlijk mooie muziek maken. Maar, maar hoe kunnen de mensen dat dan, dat volgen? Is dat gewoon via de website van het NUT? Ja, Utrechtstoneel.nl. Maar ja, ik ga natuurlijk op mijn eigen LinkedIn of eh, Facebook wel dingen plaatsen. Cirellavallier.nl Ja, cirellavallier.nl. Met één L inderdaad. Ja. Maar toch spreek je het uit als een J. Eigenwijs, hè? Ja, ik vind wel... Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Frans. Frans. Je, ja. bent eigenlijk een halve Française. Ja, ja. Mijn moeder eh, komt uit eh, een klein dorpje in, hier in de buurt. En mijn vader is opgegroeid in de Jordaan in Amsterdam. Oh, Faye. Faye, dus, eh, en hij is echt uh, Jordanees. En eh, ja, het verhaal gaat natuurlijk dat hij, of dat, dat de Fransen ooit naar Amsterdam zijn gekomen en zich hebben gevestigd in de Jordaan. En dat ze het toen zo fijn vonden daar. Dus dat ze het Le Jardin <laughs> hebben genoemd en dat daar de naam vandaan komt. Dus ja, ah. huurgenoten. En ehm, ja, dus dat is een beetje hoe ik aan mijn naam kom. Ja. ja, mijn ouders dachten gewoon laten we een beetje onze kinderen een mooie naam geven. Niet gewoon uh, Beb of zo. Nee. Beb van je, ja, het zou kunnen. Kan ook nog. Ja, ik, ik zeg het wel eens, omdat het zo ingewikkeld is, weet je, als Hirelle. Ja, oké. Maar goed, eh, laten we niet langer beppen. Terugkomen op eh, de protestsongs. het volgende lied gaat daar ook over. Dat is ook een, ja, een protestsong ja. van um, Joanne Baas, Natuurlijk ook een hele bekende zangeres. Heel mooi. En ja. Ehm, ja, dit nummer heb ik al eerder gezocht, um, opgezocht en gezongen. En er eh, zit een heel mooi verhaal achter. Waar we nu geen tijd voor hebben. Maar... Over de jodenverhoging. Kortom. Kortom, daarom. Door de jaren, door de eeuw heen. Door de eeuw heen. Dus, eh, Donna, Donna, Ja, veel mensen weten het niet. Maar eh, Donna E, Donna L, help mij, help mij. Donna staat voor God. Oh, maar toch ook voor hulp? Ja, maar veel mensen denken ook... oh, zo waren help mij God. Oh, Nou, ja. nou, zo kom je nog meer te weten, hè? Yeah. On a hmm. wagon hmm. bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him, there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh. summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, don, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, don. are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all. summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, Drawing water from the well and spilling over on the grass. Walking home, my heart is filled with pain. You go your way, my love. You go your way, my love. You go your way. And as I wander through the trees, a picking up the windy leaves, I wonder where you may be sleeping now. You go your way, my love. You go your way, my love. You go your travels and the sun be on your head. i make believe I'm with you all over there, my love. You go your way, my love. You go your friends and strangers bring stories. When I ask where you might be, magic stories they have brought to me. You go your way, my love. You go your way, my love. You go your as I sit mending clothes that you will never ever wear. Looking daily for you, I do prepare. You go your way, my love. You go your way, my love. You go your way. drawing water from the well and spilling over on the grass. Walking home, my heart is filled with pain. You go your way, my love. You go your way, my love. You go your way. ja, minder protest, maar boordevol volk was eh, dit nummer. Ze zat niet in Pentangle, eh, maar eh, mm. ik zat zomaar even te denken dat ze had het materiaal best aangekund, denk ik dan, als ik dan naar haar zang luister. En ja, ja, ze is ook een, Britse volkszangeres, hè, Anne Bridge. Briggs. Briggs. Ja, ik heb haar ook een beetje leren kennen via al die andere Britse artiesten zoals uh, The Pentagon en Bert Jans en zo. En ik vind haar stem heel zuiver en puur. Ja, en je zegt zelf ook, ze zingt ook veel Keltisch materiaal. Ja, ze zingt ook veel dingen eh, zonder begeleiding. Ja. Dus gewoon alleen stem en dat is ook best bijzonder. Als je dat kan. Moet je daar zin in, dan moet je ook wel zin in hebben, maar het is wel mooi. Ja. En go Your Way was dit. nummer was inderdaad Go Your Way, My Love. Heel mooi. Ja. Ja. Mooi. Welkom Wagon is het volgende wat wij eh, ja, dat is ook een beetje folky, maar dan meer in de Amerikaanse hoek. Eh, dat heb ik echt iets van eergisteren ontdekt of zo. Oh. <laughs> en ik, ik, zag het in mijn eh, iTunes staan en toen dacht ik, wat is dit? Ja. <laughs> nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. A Soul to the Nice Rich Man. Dat klinkt wel een... Er zit een, eh, laten we zeggen... Nou, op, op zijn minst ironische lading in, in de titel. Of, ja, ja, het is dus. Ik heb, ben het gaan luisteren en ik was zo direct fan eh, ook omdat het eh, heel erg eh, lijkt op uh, Sufjan Stevens. Ik weet niet of jij dat kent. Voilà. Maar daar is het door geproduceerd. Kijk. En, en, dus ja, dus die sfeer heeft het. En het heeft ook heel veel fijne blazers en mooie oh. zanglijntjes. En het is ook een beetje kerstig of zo. Oh. En dus dat vond ik ook wel leuk. En het heeft een mooie compositie. Maar als je dus gaat luisteren naar de teksten, dan zijn ze dus wel best wel religieus. En heel veel teksten gaan ook echt over Jezus en God. En dus het is een soort van gospel ehm, pop, volk. Protest? Nee, Geen niet. protest dus? Nee, het is een... Het is een man en een vrouw en die bestaan uit dit, deze groep, de oh. Welcome Wagon. En, eh, en zij komen uit Amerika en zij zingen over ehm, Jesus Christ. Oh, nou, gaan dus we meemaken. Eh, en ik, ik zou zeggen, als je dit in de kerk laat horen, nou, dan stromen die kerken wel Hoor. Kom maar op. Dus kom maar op met de welcome wagon. ja. Woe! Val maar binnen. Oh yeah. Oh ja, de, de Jan Stevens eh, Halleluja. fall. to the Nice Rich Man van Welcome Wagon. Ja. Nou, eh, wat zit er allemaal wel niet in? Eh, orkesten, uh, eh, fanfaren. Een beetje jazz. Een beetje jazz. meerstemmige zang. lekker gevoel. Ja. Ja, ja het, klopt. Het klopt gewoon. Ook al is het een beetje religieus, het klopt. Het klopt. Het klopt gewoon, ja. Valt het ook een beetje jouw muzikale carrière samen? Of, of is dat een nou, hele gekke stelling? nou ja, het zitten wel veel dingen in die ik mooi vind. Ja. Eh, het, het, heeft ook gewoon een lekkere, lekkere groove of zo. Of een, je eh, kan er lekker op, op dansen. En eh, ja. ja, dus misschien wel. Ik weet het nog niet, ja. Nou, we hebben nooit wat er nog gaat komen. Wat er ook nog hierin zit, dat dat ook nog gaat komen. Maar het is wel een mix van, van, van folk en jazz en ook een beetje van varen. Dus ook een beetje waar ik vandaan kom. Ja. Uh, <laughs> je wortels. Mijn wortels, ook wel leuk. Eh, wortels van het hoge woud. Wortels van het hoge woud, ja. Dus de wortels van de bomen in, in het hoge woud. Ja. Dus ja, dus het, zou wel kunnen inderdaad dat het een beetje eh, een mix is van waar ik vandaan kom en wat nu mijn interesses zijn. Ja. Want je, zei net, want je zei net ook, oh, zie je Jacco, Jacco Gardner op de site staan, werkte hier. Nee, Jacco zelf niet, maar Jos van wel. Ja. Die komt met een nieuwe single. En jij hebt ook iets met een bandje gedaan dat daar een beetje mee van doen had? Eh, ja, ik heb, ik heb een keertje meegespeeld eh, met een bandje. Ja. Oh, we krijgen al Erik Vloeimans. Ik ja, ja. ja. Ik word helemaal afgeleid als ik direct <laughs> zijn trompet hoor. Jouw grote inspiratie. Ja, ja. Ja, ik, ik vind het direct heel mooi. Ja, dus eh, nee, ik heb inderdaad een keertje met een, een bandje meegespeeld en hij produceerde dat. Oké. Ja. Maar hoe heette dat bandje dan? Uh, hoe heette dat ook alweer? Ik overvalt me er een beetje mee, dus ik ben het helemaal kwijt. <laughs> ja. <laughs> Eh, oh ja, dat heet eh, Bird on the Wire, een oh. Amsterdamse band. En, en hij, hij heeft een keer een paar nummers voor hen geproduceerd. En, maar er is ook iets van uitgekomen? Ja, ja, een EP. E Oké. Ja, we kunnen het nog wel een keertje draaien, want het staat online. Oh. En daar heb ik trompet op meegespeeld. Oh. Hartstikke leuk. Leuk, joh. Ja, leuk. Bird on the Wire. Oh, nou, nou. Ja, nee, maar dat is ook weer iets. En ik zag zijn naam staan en toen dacht ik, hé, hey, ja, ik, eh, ja, ik ga straks even een stukje schrijven voor op uh, eh, platenkast.muziektaal.nl. Ja. Zal ik wel even een linkje zetten naar eh, die EP. Leuk om mensen leuk. om even terug te luisteren. Ja, want je kan het online luisteren. En het zijn ook het, het, zijn drie meiden en ze maken een beetje folky muziek ook. en jij was een van de sessiemuzikanten, zeg maar. Ja, ze hebben mij toen gevraagd of ik wat getetter in wilde spelen. Mooi, mooi getetter, uiteraard. Ja, getoeter, hè, dat heb je allemaal afgeleerd, die term. En in één keer komt het weer terug. Ik mocht dat van mijn, van mijn tante nooit zeggen vroeger, maar oh. nu komt het toch weer een beetje terug. Ja, maar maar, getetter en niet getoeter. Maar wat Erik Vloeimans doet is fluisteren. Heb je er wel eens van gehoord? Fluisteren, ja. Fluisteren. Hij fluistert met zijn trompet. Moet je maar luisteren. We gaan nog even luisteren en dan moeten we er hem wel half afbreken ergens. Oké, nou Maar dan eh, gaan we er nu nog, even van genieten. Een klein stukje van V-Flow van Erik Vloeimans. Een eh, bijzondere man en eh, een hele mooie... mooie is dit jouw eerste trompetervaring? ervaring? Oh, nee, dat was bij, de, bij de, het orkest. Ja, nou, hij is wel een van de eerste die mij raakte met jazz en trompet. Nou, fantastisch. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Was heel en leuk. Eh, waar kunnen we jou nog live gaan zien spelen binnenkort? Is dat nog ergens? Uh, nou ja, dus uh, eh, 9 december in zaal 100 met de big band Soul Rebels. En ehm, ergens begin januari bij het Nut in ja. Utrecht. Spannend, leuk. Nou, veel plezier. Dankjewel. En eh, tot de volgende keer. Je komt hier nog een keer spelen op het Vaderjaar. Jacob Kom zeker nog een keer spelen met wat dan ook. Ja. In het nieuwe uur is daar Rassenbarij met eh, Dreadlock Z501. En volgende week is hier dus te gast Kimberly van der Velde van Daily Bread. kent wel van The River. En dit nog even klein stukje Vivlo.